Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de oorlog in het Midden-Oosten wijst Iran een voorstel voor een staakt het vuren af. Iran wil dat de oorlog meteen wordt beëindigd, meldt het staatspersbureau IRNA. In een tienpuntenplan pleit Iran verder voor een regeling voor veilige doorvaart door de straat van Hormuz en het opheffen van internationale sancties. Pakistan probeert in het conflict te bemiddelen. Uitgangspunt zou een gevechtspauze zijn van 45 dagen, gevolgd door een bestand. Wat de Amerikaanse president Trump ervan vindt, moet vanavond blijken. Dan geeft hij een persconferentie. Bij een lawine in Noorwegen zijn vanochtend twee mensen omgekomen. Twee anderen raakten gewond. Het gebeurde in Hemsdal, ten noordoosten van de stad Bergen. Daar was een grote groep mensen in het skigebied. Vier van hen werden meegesleurd door de lawine. En ze werden na een uur gewond gevonden. Twee van hen overleden alsnog. Waarschijnlijk wordt er geen poging meer gedaan om in Duitsland de gestrande bultrug te redden. Er waren plannen om het dier met banden en een net naar dieper water te slepen. Maar dat overleeft de bultrug niet, zeggen deskundigen. Morgen neemt de milieuminister van de deelstaat mecklenburg pommeren een besluit. De hockeysters van SCAC hebben de Euro Hockey League gewonnen. De club uit Beeldhoven won in de finale met 1-0 van het thuisspelende Den Bosch. Het enige doelpunt werd gemaakt door Jibby Jansen. Het is de tweede Europese titel voor de vrouwen van SCAC.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 Zo moet er volgens Teheran een onmiddellijk einde komen aan de oorlog. Vanavond geeft president Trump een persconferentie. Duitsland doet geen nieuwe pogingen om de gestrande bultrug te redden. Er was een plan om hem naar zee te slepen, maar dat overleeft hij waarschijnlijk niet, zeggen Duitse deskundigen. Bij het paaseieren zoeken in een park in Utrecht is een gaspistool gevonden. De vinder dacht dat het nep was en vuurde een schot af in de grond. Er zitten geen kogels in een gaspistool, maar hij geeft wel harde knallen.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 I'm that little bit. I'm that little bit. Oh, of oh, yeah. My back's against the I can. I can feel it. Feel it. I'm the world's greatest. Whoa. I'm that star in the star sky. In the sky. Oh, yes, I am. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. 6FM Met het nieuws van 6 uur.